Eerder vandaag sprak de Russische minister met zijn Syrische ambtgenoot Moalem. Ze nodigde VN-inspecteurs uit om terug te keren naar Syrië... om hun onderzoek naar het gebruik van chemische wapens voor te zetten. Lavrov en Moalem waarschuwden verder de VS om Syrië niet aan te vallen. De politie heeft een Rotterdammer aangehouden die vorige maand in een park een man zo ernstig zou hebben mishandeld dat hij enkele dagen later aan zijn verwonding overleed. De verdachte zat al vast voor een ander misdrijf. Hij is in de cel aangehouden op verdenking van doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg. Het slachtoffer, een man van 49, was vorige maand in een park in Rotterdam aan het barbecuen. De twee zouden ruzie hebben gehad. Korte tijd later werd het slachtoffer alleen gevonden. Hij overleed in het ziekenhuis. De uitstoot van broeikasgassen in Nederland was vorig jaar bijna 1% lager dan in 2011. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Weliswaar werd er door de koude winter eind 2012 meer aardgas verstookt, maar dat werd gecompenseerd door minder uitstoot door auto's en doordat er minder elektriciteit werd geproduceerd. Volgens het CBS komt dat doordat er meer goedkope stroom wordt geïmporteerd. In de industrie bleef de uitstoot van broeikasgassen vrijwel gelijk. Er hebben zich ruim 200.000 kandidaten gemeld voor emigratie naar Mars. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Mars One wil in 2023 twee mannen en twee vrouwen op een enkele reis Mars sturen. De deelnemers kiezen er vrijwillig voor de rest van hun leven op de planeet door te brengen. Ze moeten gaan wonen in speciale verblijven die volgens plan eerder naar de planeet worden gebracht met onbemande raketten. Later zouden meer teams moeten volgen. In 2015 beginnen de trainingen van zeven jaar en de meeste aanmeldingen komen uit de Verenigde Staten, India en China. Het weer stevige buien, sommige met onweer. Vanavond en vannacht vooral in de kustgebieden enkele buien. Morgen eerst wat zon, later bewolkt en flinke buien. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. Dit, was... Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan langere files op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knopendijl 7 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude 6. A12 Den Haag Utrecht voor Zoetermeer 6. A12 Utrecht Den Haag voor Oude Rijn 4 kilometer. Dan de A13 Den Haag Rotterdam voor Berkel-Roderijs 8. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Hoogvliet en de afrit Brielen 14 kilometer. En vanuit Europoort richting Rotterdam tussen Brielen en Hoogvliet 12. Dan de A16 Breda Rotterdam voor het plein 5. En op de parallelbaan voor het plein nog 4 kilometer. Aan de andere kant richting Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Ridderkerk op de parallelbaan 4 kilometer. Dan de A20 naar Gouda voor Moordrecht 4 en tenslotte de A27 Utrecht-Bedra tussen Knoop het en Noorderloos. Een file van 7 kilometer. Tot zo voor de verkeersinformatie.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 什么意思？ If you wanna squeal, said the FBI, we can make a deal, make it worth your while. So we told it all, and in return, he got a credit card and a Thunderbird and the maximum security, even after plastic surgery. So go on and squeal, said the FBI, we can make a deal, make it worth your while. There's a gentleman.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 some heels that hurt. You should have kept my undershirt. You're like 22 girls in one.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 de prachtigste verhalen. God, wat is er lief.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 still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream day, one day, this nation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 It's so coast.